Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De nieuwe Italiaanse premier Mario Draghi heeft een grote meerderheid van de Senaat achter zich gekregen bij een vertrouwensstemming. Maar liefst 262 senatoren stemden voor zijn regering van nationale eenheid. 40 stemden tegen. Draghi heeft beloofd alles op alles te zetten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Zijn belangrijkste taken zijn het uitrollen van een nationaal vaccinatieplan... en een bestedingsplan uitwerken voor Europees hulpgeld. Morgen volgt een tweede vertrouwensstemming in de Kamer van Afgevaardigden. De verwachting is dat Draghi ook daar veel steun zal krijgen. In Spanje zijn voor de tweede avond op rij rellen uitgebroken... naar aanleiding van de arrestatie van een populaire rapper. Pablo Hassel werd dinsdag aangehouden. Hij was eerder veroordeeld tot negen maanden cel voor het beledigen van oud-koning Juan Carlos en het verheerlijken van terrorisme. In Madrid en Barcelona bekogelden betogers de politie, staken ze containers in brand en sloegen winkelruiten in. De politie gebruikte rubberkogels om de menigtes uiteen te drijven. Justitie stuit steeds vaker op auto's met holle ruimtes... waarin drugs, wapens of geld worden verborgen. Er is inmiddels een soort parallelle industrie ontstaan, zegt justitie... bij garages die gespecialiseerd zijn in het maken van verborgen ruimtes. Justitie gaat onderzoeken of die garagebedrijven bestuurlijk kunnen worden aangepakt en gesloten. In de VS is de conservatieve radiopresentator Rush Limbaugh overleden. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste mensen in de Amerikaanse media. Republikeinse presidenten kwamen bij hem langs in de studio. Rush Limbaugh was 70 jaar. Het weer. Het is droog en de temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 6 graden. Overdag is er veel bewolking, al kan landinwaarts de zon af en toe doorbreken. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen.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 You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. Sit on my life, want my heart to be breaking, breaking. No, I'm happy and you hate it, hate it. Oh, and I'm not asking you to let it go, but you've been telling yourself.